uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het maskerverbod in Hongkong dat vorige maand is ingevoerd... is door het Hoge Rechtshof ongrondwettelijk verklaard. Het verbod was onderdeel van een noodwet... maakt onder meer huiszoekingen en arrestaties... zonder duidelijke verdenking mogelijk. Ondertussen is de strijd tussen studenten en de politie... bij de Technische Universiteit van Hongkong de derde dag ingegaan. Honderden betogers zitten op het terrein. Dat is omsingeld door agenten met gepantserde voertuigen. Ook op andere plaatsen in Hongkong is het onrustig. Demonstranten gooien stenen en molotovcocktails. De politie heeft gewaarschuwd dat er met scherp wordt geschoten... als de demonstranten dodelijke wapens gebruiken. Het aantal mensen dat honger lijdt neemt na jaren van daling weer toe. In totaal gaat het om 820 miljoen mensen wereldwijd, zegt het Rode Kruis. De hulporganisatie maakt zich vooral zorgen over delen van Afrika en Jemen. Het Rode Kruis wil meer aandacht voor deze humanitaire catastrofe... en heeft Giro 6868 geopend. De KVB gaat de beelden van de wedstrijd tussen Den Bosch en Excelsior onderzoeken... naar aanleiding van racistische spreekoren, gericht tegen Excelsior-speler Mendes Morera. De manager competitiezaken van de KVB, Jan Bluisen... zegt dat er alles aan wordt gedaan om de daders op te sporen. Duel werd gisteren tien minuten stilgelegd vanwege de spreekkoren. Tijdens een tuinfeestje in de Amerikaanse staat Californië... zijn vier mensen doodgeschoten, zes raakten gewond waren zo'n 35 mensen bij elkaar gekomen om samen een sportwedstrijd te bekijken... toen een onbekende verdachte de tuin inliep en begon te schieten. De schutter wist te ontsnappen. Er is nog niets bekend over een mogelijk motief. Het weer. In een groot deel van het land regent het. En het blijft vandaag grijs en nat. Het wordt niet warmer dan 5 tot 9 graden. Morgen nog af en toe een bui, maar ook af en toe zon. De rest van de week overwegend droog met zonnige perioden, maar het blijft fris. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het nu ook wat drukker geworden. Bij elkaar staat er zo'n 95 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 minuten vertraging op. 10 minuten extra voor de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Baarden en Hilversum Noord... Op de A7 door de werkzaamheden de afsluitdijk richting Noord-Holland. Tussen Brezandijk en Den Oever 20 minuten oponthoud. A7 Hoorn-Zaandam tussen Afrit Averhoorn en Purmerend 20 minuten ook.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 Ik maak een soort van grapje over de zak van Zwarte Piet. Maar Sint heeft dag 18 november. Goedemorgen Zandvoort. Mijn naam is Walter Sands. Ik ben tot 10 uur bij je. En we tellen gewoon door. Nog 165 dagen tot de Formule 1. En ja, Sinterklaas is in het land. We hebben hem gisteren zien binnenkomen in Zandvoort. Wat een geweldige binnenkomst was dat. hier bij ZFM waar het 11 over 8 is. En ik zei het net al, 165 dagen tot de Formule 1.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 En heb je gekeken in de agenda en in de kalender wat dit allemaal betekent volgend jaar? Heb je gezien hoe volgend jaar eruit gaat zien? 27 april, Koningsdag. Nou, dan hebben we de week erop, de hele volle week, Formule 1 tot en met 3 mei. 5 mei, 75 jaar bevrijding. Gaan we door. 12, 16 mei, Songfestival. 21 mei Hemelvaart, 31 en 1 juni Pinksteren, 12 juni tot 12 juli EK en dan 24 juli tot 9 augustus Olympische Spelen. We de Tour de France nog niet eens meegeteld, dus ik weet niet of je nog eindejaarsgesprekken hebt met je baas. Maar eh, ik zou vrij nemen van 27 april tot 9 augustus volgend jaar. remember days when we never had a dime And our dreams seemed a million miles away But we made it, baby Facing the bad times with a smile Here we are And we're growing strong close the door Benson.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 Hier bij ZFM waar het half negen is. Buiten is het 6 graden op de officiële ZFM thermometer. het wordt vandaag een 8, 9 graden. Het blijft een beetje een natte, kille, koude dag. Maar binnen is het warm. Binnen is ZFM bij je.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 Save Me, Anouk. En eh, dat is heel erg leuk. staat op Wikipedia staat dan Save Me is een download single van Anouk uit 2011. Download singles, dus dat was niet op single echt uit, maar je moest hem downloaden destijds. En wat een probleem allemaal. Ja, dat geldt ook voor de Libro. eigenlijk hetzelfde thema. Contagious, daar gaat hij. just getting in about to check my message. No one is called, but my homies and some bill collectors. Say your love ring, somebody wants to borrow money. I two-way her, she don't hit me back, something is funny. So I called her mother's house and asked her had she seen my baby. Drove my six around looking for that missing lady. Got back in, turned the TV on and caught the news. Then I put my hand on my head cause I'm so confused. And then I turned the TV down. TV down. Cause I thought I heard a squeaky sound. Mm, something's going on upstairs, yeah. Cause I know nobody else lives here. As I get closer to the stairways, all I in my looked in the closet looking for that ooh. Said a prayer cause only God knows what I'm gonna do What I saw was enough to drive a preacher wild I'm in the hall contemplating not in my own damn house What about she was creeping with another man oh, The download happening to me all over again And then I turned the TV it Something going on up there upstairs. Cause I know and no one else lives here. go No, no, I don't think so Yeah, yeah, I feel I know you, brother, very well No, no, you're mistaking me for somebody, yeah Friendship, can't you see two men are talking Before I told you us to get to walking Now I think y'all better leave this place Cause I'm about to catch a what you want. That's what she said. Sexy lady, drive me crazy. kwart voor negen geweest hier bij ZFM. En dit was Contagious van de Isley Brothers. is dat lekker wakker worden of niet? Nou, gaan we gewoon door. Snelle en Jade Louden.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 ze dus kennen mij. ze dus mij als geen ander. Snelle was dat. Samen met Jade Lawrence. Ze kent mij. Ja, en op de achtergrond hoor je hem al. We gaan een beetje jazzy. Nog niet helemaal. Dat doen we in het volgende uur natuurlijk. Om half tien. Maar dit is Gregory Porter in fashion. You wear a black leather belt that holds the waist I used to hold. Your colors fade, but not the color of your jeans. You wear a hat with pretty swirls, the envy of the other girls. You change your shades before our day turns into eve. Think I better let it go. Think I better let it go. Cause I'm thinking I'm last year's runway passion No longer in fashion But I find myself obsessed With how you dress And whom you see when you're without me Fa-dum-da-dum-do-do-ba-dum-bum-dum Fa-dum-ba-dum-bum-bum-dum Saddle, rattle, rattle, boom, dum, boom, dum, boom, dum, boom, dum. We're never caught in picture frames. The paparazzi know our names. They know like fashion. Our love is not for real. The weather's fine, but in your mind you need that flare, and so you wear big blue fur and feathered hair to fit your scheme. Think I better let it go. Think I better let it go. Cause I'm thinking I'm last year's runway passion, no longer in fashion, and I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. Yes, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. better let it go Think I better let it go Cause I'm thinking I'm last year's runway passion No longer in fashion And I find myself obsessed With how you dress And whom you see when you're without me Oh, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. Yes, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. Bottom, boom, boom, phantom, phantom, phantom, boom, boom, phantom, phantom. Fadon, badon, ba bom, bom, bom, fa bom. fa bom, bom, bom, bom. Fadon, fa bom, fa bom, dom. Fadon, fadon, bom, bom, bom, bom. Fadon, fadon, fadon, bom, bom, dom, fa dom. Gregory Porter. Hier bij ZFM, waar het 5 voor 9 is bijna. Lekker zo jazzy in de ochtend. Buiten regent het, grijs. En wij gaan gewoon lekker door met jazzy, bluesy muziek. Hier aan het eind van dit eerste uur. En dat gaan we gewoon doen met Cube in the Blizzards. Die gaat nog even de blues zingen. bij ZFM waar het bijna 9 uur is. En eh, ja, dat geeft mij nog even tijd wat huishoudelijke dingen te doen. Zo geven wij kaartjes weg. En uh, normale programma's uh, één of twee kaartjes voor de Castle Christmas Fair op Bekenstein. Maar hier in de ochtend doen we het altijd bijzonder. En ik begin ook nu pas over om 9 uur. En ik geef je een uur de tijd om vier kaarten op te halen. Ben je de eerste hier in de studio? Ben je voor 10 uur hier op de Tolweg, 10A. De deur is open. Dan krijg je mij vier kaarten voor de Castle Christmas Fair op Landgoed Bekenstein. En eh, dat is echt heel erg leuk. Er dus zijn allemaal optredens en 150 kramen. Dus kom naar de studio. Tolweg 10A. Dat is in het zuiden van Zandvoort. Nou, hoe groot is Zandvoort nou? Dus daar ben je zo. En ben je hier als eerste, krijg ik mij vier kaarten. Dat is één. Ten tweede, je hoort het al, nog 165 dagen en dan komt de Formule 1. En dat betekent dat ZFM echt op zoek is naar verslaggevers, redacteuren, technici. Want we gaan een hele grote uitzending doen. We gaan vijf dagen lang uitzenden. En alle uitzendingen die we tot die tijd doen, die lopen daar naartoe. Dus wil je meedoen? Lijkt het je leuk om radio te maken? Kom bij ZFM en meld je gewoon. Kijk op de site van zfmzandvoort.nl en dan, eh, dan horen we graag van je gaan we nog een minuutje door tot het journaal van 9 uur.